ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het demissionair kabinet wil een plek aanwijzen om nieuwe drones te testen... en met die dingen te kunnen oefenen. Het gaat om een stuk boven zee voor de kust van Katwijk. Daar kun je dingen doen die boven land niet echt kunnen... zegt staatssecretaris Tuinman van Defensie. Het heet dan Beyond eh, Line of Visual Sight. Hè? Dus dat je eigenlijk die drones eh, kunt vliegen zonder dat je ze zelf eh, kunt zien. En dat is, dat is heel belangrijk. Zowel voor defensietoepassingen als ook civiele toepassingen... door bijvoorbeeld medische eh, spullen over te brengen van, eh, van ziekenhuis naar ziekenhuis. En eh, bijvoorbeeld de dijken te kunnen inspecteren. Hij vindt dat Nederland voorbereid moet zijn op dreigingen met drones. Vliegvelden door heel Europa moesten de laatste tijd worden platgelegd nadat er drones waren gespot politie in Rotterdam is op zoek naar drie mannen... voor een zware mishandeling tijdens feyenoord venerbatje Op beelden is te zien dat ze in het stadion een zwaar stuk beton over een muurtje gooien. Een medewerker van Feyenoord krijgt het op zijn hoofd. Hij is nog altijd niet hersteld, zei de politie gisteravond in opsporing verzocht. Eh, nee, hij heeft breuken in zijn hand, hij heeft een grote hoofdhond opgelopen... en hij heeft een zware hersenschudding. En eh, die hersenschudding is zo zwaar dat hij daardoor zijn werk als uh, eh, supportersbegeleider... niet, kan, niet kan uitvoeren, maar ook niet eh, zijn werk eh, in de gehandicaptenzorg. Eh, hij kan daglicht niet verdragen, hij kan niet autorijden. En hij heeft ook ehm, de hele dag afschuwelijke hoofdpijn. Toch heeft hij mazzel gehad, zegt de politie. Hij had ook dood kunnen zijn veel studenten die in Friesland wonen denken erover na... om na hun studie te vertrekken uit de provincie. Dat zou met het imago van Friesland te maken kunnen hebben... zeggen medewerkers van de provincie. Mensen denken nog te vaak aan scootjesielen en suikerbrood... terwijl de provincie ook vol zit met high-tech bedrijven. Omroep Friesland checkte op een hogeschool in Leeuwarden... of de studenten van plan zijn om te blijven. Ja, nou, ik ben wel echt Fries en ik veel meer gewoon thuis. I think I'll stay in the Netherlands, but I want to move to one of the bigger cities in the south ja, ik ben je thuis en ik ga hier alles. Dus nou, om die reden zoek ik net uit Friesland in. Vooral studenten van buiten de provincie willen na hun studie zo snel mogelijk weer weg uit Friesland. Door het imago van de provincie te verbeteren hoopt het provinciebestuur dat meer jongeren blijven.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 En zonder jou was er geen muziek, dus geef nu niet. En natuurlijk ben je bang voor de reunie. ZFM. ZFM. They say I'm crazy. I really don't care. That's my prerogative. They say I'm nasty, but I don't give a damn. Getting girls is how I live. Some ask questions. Why am I so real? But they don't understand me, or really don't know the deal about a brother. Trying hard to make it right. Not long ago, before I win this fight. Nobody can tell me what to do. It's my life. Cause what I'm doing, I'm doing for you now. Don't get me wrong, I'm really not suited. Eagle trips is not my thing. All these strange relationships really gets me down.